Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Canada, Australië en Nieuw-Zeeland hebben Israël opgeroepen af te zien van een grondoffensief in Rafah. Israël ziet die zuidelijke stad als het laatste bolwerk van Hamas in de Gazastrook. Maar er leven ook naar schatting anderhalf miljoen Palestijnen die uit andere delen van Gaza zijn gevlucht en nergens anders naartoe kunnen. De internationale gemeenschap maakt zich dan ook grote zorgen over een grondoffensief. De premiers van Canada, Australië en Nieuw-Zeeland willen dat er onmiddellijk een staakt het vuren komt... en roepen Hamas ook op om de gijzelaars vrij te laten. Bij Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn gisteren burgers gedood. Internationale media spreken over 7 tot 9 burgerdoden, onder wie een aantal kinderen. Hezbollah stelt dat bij de luchtaanval vier strijders zijn gedood. De aanvallen waren volgens Israël een reactie op beschietingen door Hezbollah op Noord-Israël... waarbij één militair werd gedood en acht anderen gewond raakten. Sinds het begin van de oorlog in Gaza zijn er ook beschietingen tussen Israël en Libanon. Daarbij komen geregeld burgers om het leven. Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen is het afgelopen jaar met 15% afgenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het waren er bijna 55.000 tegen ruim 64.000 in 2022. Het is het tweede jaar op rij dat het aantal vergunde bouwvergunningen voor nieuwe koop- en huurwoningen daalt. Met name het aantal vergunningen voor koopwoningen nam af. Oorzaak geeft het CBS niet, maar eerder bleek dat onder meer de stikstofproblematiek, hogere rentes en de gestegen bouwkosten tot minder nieuwbouw leiden.